Goedemorgen, ik ben Dielke en dit is het nieuws van NOS op 3. De PABO wordt opgesplitst om meer mannen te lokken. Basisscholen moeten meer meesters krijgen, vindt het kabinet. En daarom werkt het aan een plan. De lerarenopleiding krijgt twee aparte richtingen. Eentje voor docenten van kleuters en lage groepen... en eentje voor de bovenbouw, meldt de krant Trouw. De man-vrouw verhouding was ooit 50-50, maar mannen haken steeds vaker af... omdat ze op de PABO ook worden opgeleid voor de kleuterklas... terwijl zij vooral groep 6, 7 en 8 leuk vinden. President Trump heeft zich weer van zich laten horen op Twitter. Na een verbod van 12 uur plaatst hij een video waarin hij voor het eerst toegeeft dat hij de verkiezingen verloor van Joe Biden. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power. Over twee weken heeft Amerika dus een nieuwe president. Dan zijn Joe Biden en vicepresident Kamala Harris aan de beurt. Banken sluiten voor de zekerheid alle sealbag-automaten. Daarin kunnen winkeliers of kroegbazen geld in een afgesloten plastic tas inleveren... en dat op hun rekening laten storten. De honderden automaten gaan dicht vanwege een nieuwe vorm van plofkraken. Daarbij kunnen niet ontplofte explosieven achterblijven. En dat is volgens de politie te gevaarlijk. Vanaf vandaag kunnen zorgmedewerkers ook een coronaprik halen bij de GGD in Houten en Rotterdam. Over een week kan het bij alle GGD's, is de bedoeling. Onze verslaggever keek mee op de prikplek in Rotterdam. Goedemorgen. Ja, ook goedemorgen. Zijn jullie klaar voor? Ja, wij zijn er zeker klaar voor. Natuurlijk is het altijd spannend, zo'n eerste moment. Maar eh, met alle voorbereidingen, en je kunt hier ook zien de locatie en de mensen die hier lopen, eh, gaat dat zeker lukken. Er is nog meer priknieuws. Een half miljoen Nederlanders wordt later ingeënt dan gedacht. Omdat sommige vaccins niet op tijd worden geleverd. En nog een lichtpuntje dan. De makers van het Pfizer-vaccin zeggen dat hun prik werkt tegen de besmettelijke Britse en Zuid-Afrikaanse variant. Het weer, de regen trekt weg naar het zuiden. Als laatste stopt ook de natte sneeuw in Limburg. Het wordt 3 tot 5 graden. dit weekend blijft dat zo. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A27 Utrecht richting Almere.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 And she's perfectly focused. She's lost in the moment. Ooh, ooh, ooh, it step by step. When you come out on the floor, you got that left, right, left. Leave them coming back for more. You got that step by step.